Een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak: Dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn areoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen.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 Maar dan schuif ik naar voren steeds verder. Tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook eerder mocht ik niet spelen. En Paul en Yvonne Toen ik het hoorde, ging ik door de grond. En ik ben niet eens de voorkant. Nee, hij is de kant. En toen is het beste begonnen. Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, hey, wat kost het nou? ezeltje rijden. Of ezeltje prik, hup, een pen in je rug. Zeg, hou jij je hoeven bij je. En met Grim stond ik opeens in de ezelsbrug. En de meesten zijn soms, ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezelgeklier. Maar ze pakte me terug, direct.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 35. Those Christmas lights light up the street down where the sea and say me, may all your troubles soon be gone. 34. nummer 31. Welkom bij de Winterse 50. Je hoort ze allemaal. De 50 grootste kerst- en winterhits aller tijden.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 And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 De 50 grootste winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Op ZFM Zandvoort 106.9. 29. diamonds in the snow sparkle. Our hearts were singing, it felt like Christmas time. Two thousand miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. Mexico. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown ups are standing by. feeling? Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. Geen kerst zonder de grootste kersthits aller tijden.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 meer dan 150 radiostations in Nederland en België. Dit is de Winterse 50. winterse 50. luistert naar de Winterse 50.